Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jongerenwerkers maken zich zorgen over de straatcultuur en het wapengebruik onder jongeren. Ook ver buiten de grote steden wordt geweld volgens hen steeds vaker verheerlijkt. Door wapens ontstaat volgens de jongerenwerkers een angstcultuur... en dat leidt weer tot meer wapenbezit, vooral messen. In maart werd duidelijk dat het aantal jongeren dat verdacht wordt van steken... in de afgelopen jaren is verdubbeld. De jongerenwerkers willen onder meer met een campagne via sociale sociale media het wapenbezit onder jongeren tegengaan, zeggen ze tegen de NOS. Antwerpen versoepelt de coronamaatregelen weer... nu het aantal besmettingen blijft dalen. De verplichte mondkapjes en de avondklok worden niet verlengd... heeft de gouverneur aangekondigd. Vanaf middernacht gelden alleen de coronamaatregelen... die voor het hele land gelden. In Amsterdam zijn de Kalverstraat en de Nieuwe Dijk afgesloten voor winkelend publiek, meldt stadszender AT5. Uit de coronabanners die boven de winkelstraten hangen, kunnen stalen buizen vallen. Er hangen zo'n 30 doeken met daarop instructies over afstand houden en looprichtingen. In die doeken zitten stalen buizen en die kunnen losraken door de harde wind. Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen AT5 dat de gemeente de buizen met behulp van hoogwerkers gaat weghalen. En de Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo is in Frankrijk Europees kampioen op de weg geworden. In Plouet in Frankrijk was hij na een rit van ruim 177 kilometer de snelste in de massasprint voor de Fransman Demar en de Duitser Akkerman. Mathieu van der Poel probeerde in de slotfase meerdere keren te ontsnappen om een massasprint te voorkomen. Het lukte niet. Hij eindigde als vierde. Het weer, vooral op de Wadden nog veel wind, die neemt af. Het wordt geleidelijk meest droog. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden. Er valt hooguit nog een lokale bui en het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf de namiddag neemt morgen de buiigheid weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Oh, die Duitsers sind auch hier. Die Duitsers sind auch hier. Und oh, sie haben veel plezier. gaat uit zijn bol. De man met zijn gitaar snappelt centjes bij elkaar. De kop die staat te zweten, het zootje moet weer eten.